met zo'n afspraak die nep is, zegt de GGD. Zij kunnen niet worden geholpen. Het nepbericht gaat volgens de GGD online rond. Het is niet bekend hoeveel mensen zo'n nepafspraak hebben gemaakt. Het woord wappie is door het genootschap Onze Taal verkozen tot woord van het jaar. Volgens de leden karakteriseert het woord wappie het jaar 2021 het best. Een wappie is volgens onze taal iemand die een andere kijk op de feiten heeft... en die daarom soms raar wordt gevonden. In het algemeen wordt het woord gebruikt voor iemand die feiten ontkent. Het wordt ook gebruikt als geuzennaam. Eerder deze week verkoos woordenboekmaker Van Dalen ook een woord van het jaar. Dat werd prikspijt, op basis van online stemmen. Bij de verkiezing van Onze Taal mochten alleen leden een stem uitbrengen. Er zijn aanwijzingen dat de Omicron-variant van het coronavirus zich wel sneller verspreidt... maar niet meer mensen ziek maakt. Dat zegt Jacco Wallinga van het RIVM. Het zou betekenen dat de piek van de besmettingen door Omicron niet hoger wordt dan bij de eerdere varianten... en dat de epidemie sneller uitdooft. Het RIVM benadrukt wel dat er nog veel onzeker is. En koning Willem-Alexander heeft in zijn kersttoespraak opgeroepen tot verbinding in gepolariseerde tijden en gewezen op de klimaatverandering. Hij legde verder onder meer nadruk op de vele persoonlijke gesprekken die hij het afgelopen jaar had met Nederlanders die het moeilijk hebben, onder meer door corona en door de toeslagenaffaire. Het weer, in het midden en noorden zon, in het zuiden wolkenvelden. De temperatuur loopt e- uiteen van 2 graden in Groningen tot min 2 graden in Groningen tot plus 3 in Zeeland. Morgen vanuit het zuiden meer bewolking. Later op de dag wat lichte motregen, maar lokaal ook ijzel. Temperatuur morgen van onder het vriespunt in het noordoosten tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd een file op de A7 vanuit Horen naar Zaanstad... want bij knooppunt Zaandam is een ongeluk gebeurd...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 Ga maar zitten, eet en vier gezellig net ons mee. Er is altijd even fijn. Wanneer de liefde heerst en de angst verdwijnt. Gaan onze harten open, zijn de problemen vrij. Ook om elke dag, maar kerstmis zijn. 24. The friendship and he opens up To kiss the salty air I know you're getting ready for the office I suppose he's still there With you winter in America is cold and I just keep growing over I wish I could have known I wish I'd known before you left me.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 niet welkom zijn in je eigen huis. Misschien mag ik mijn kinderen nog wat geven. Wat geven uit het diepste van mijn hart. Vergeten kan ik niet, daarom dit kerstfeestlied. Een lied zo vol met smart. Voor mij zullen hier geen kaarsen branden ik voel mij als een kerstboom zonder piek. Ik voel me zo alleen. Waar moet ik straks nog heen? In gedachten hoor ik kerstmuziek. Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren. De straf die ik verdiend heb zit ik uit. Ik stal voor ons gezin, maar want jij viert nu kerstfeest met een ander. Misschien mag ik mijn kinderen nog wat geven. Wat geven uit de diepste van mijn hart. vergeet. 21. Wish I was at home for Christmas. Bang, that's another bomb on another town. Wilders are and Jim have to. I'll run for all presidencies.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 forsake me 17. allemaal fijne dagen en een